Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In meer dan de helft van de gemeenten geldt inmiddels een lachgasverbod. Dat blijkt uit een belrondje langs gemeenten dat we bij de NOS hebben gedaan. Vandaag doen cardiologen een oproep in de krant Het Parool voor een totaalverbod. Ze zien veel meer hartinfarcten en bloedproppen bij twintigers die veel te veel ballonnetjes hebben genomen. Revalidatieartsen trokken eerder al aan de bel over de vele lachgasgebruikers die een dwarslesie oplopen en dus gedeeltelijk verlamd raken. Het kabinet werkt aan een landelijk verbod. Dat zou begin dit jaar ingaan. Maar volgens staatssecretaris Blokhuis bleek dat niet haalbaar. Onduidelijk is waarom. De jongen die in de Insta-live van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud zijn piemel liet zien, zegt dat het goed met hem gaat. Inmiddels hebben een hoop artiesten en influencers de jongen een hart onder de riem gestoken. Dag lieve jongen, Leo Kleine hier. En ik wou alleen even zeggen, ik ben je vriend, ik sta achter je. Net als heel Nederland leef ik heel erg met je mee. Ik wil je heel veel succes wensen in het leven. Ik wil ook tegen je zeggen dat wij mensen allemaal eens tegenslagen meemaken. Ik ook, iedereen op de wereld. En echte strijders komen eruit. Influencers Mo Bicep, Femke Louise en Joey Bravo waren dit. Op Instagram zegt de jongen dat hij een paar dagen niet heeft gegeten, maar dat het nu weer gaat. Eigenaren van zonnestudio's probeerden de rechter er vandaag van te overtuigen dat ze weer open moeten. De studio's vragen zich af waarom je wel naar een nagelstudio mag, maar niet naar de zonnebank. Dat kan gewoon op een veilige manier, zeggen ze. De klant gaat individueel naar de zonneruimte. Die zonneruimte die wordt 100 eh, keer per uur wordt die leeggezogen of vervest van lucht. Die klant gaat alleen solo erin. En gaat er ook solo weer uit en gaat ook solo de zonnestudio weer uit. De rechter doet over twee weken uitspraak. Het weer nog, een zacht dagje vandaag. Het is een graad of 15. Vanavond komt er vanuit het westen wel regen aan. Ook morgen buien, pas later weer opklaringen. Dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam tussen Akersloot en Knopend Beverwijk.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 Big tanks looking like Transformers. Midnight, come get right on this Freak, freak, like my name, Giannis. You know about call you Papa. walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, then that you lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. on this mission to achieve. What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test is a sample collective. you know you gotta get a life. goodbye. But I'm thankful that I'm still alive. Cause there's so much more I'm left to find. does to even matter anyway. Focus on coping with the pain. Only getting older by the day. Only getting older. Focusing on coping with the pain Only getting older by the day Only getting older My keeps me up at night Keeps me, keep these thoughts that keep me up all night All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. day, every day. zoek naar dit En ik was nog bezig met haar, maar Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar Dit is Vroeg ik aan jou heen, kan jou heen als je lief is aan Als je loopt zoekt moet je hier zijn, girl Hier op de streets is een murder niet Mannen gaan kapot, dat den burning niet, Ze weet wat ze doet, ja ik leuk die body Murder Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar 01 Ik dacht alleen maar, ah, that's baby Misschien ben ik nu onbeleefd please pick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 dat het CDA-kamerlid Omtzigt onderwerp van discussie is geworden... door een menselijke fout. De oud-verkenners Olongreen en Joritsma hebben laten weten... dat ze de Kamer uitleg komen geven. Twee mannen hebben een taakstraf gekregen van 60 uur... voor het presenteren van een valse negatieve coronatest op Schiphol... plus een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Ze wilden voor een zakenreis naar Marokko. En een lachgasverkoper moet 1 miljoen euro boete betalen aan de gemeente Amsterdam... omdat hij lachgas verkocht zonder vergunning. De verkoper vond dat hij geen vergunning nodig had...